7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een uitslaande brand in het centrum van Alfa aan de Rijn... is het dak van een restaurant ingestort. Het vuur is overgeslagen naar het rieten dak van het pand ernaast. Omwonenden zijn geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle... en verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Opnieuw is er gestaakt bij Tata Steel in IJmuiden. Havenmedewerkers legden de hele nacht het werk neer... waardoor schepen niet werden geladen en gelost. Het personeel ligt al langer overhoop met de directie van het staalbedrijf. Vooral vanwege een geplande reorganisatie... waardoor in Europa duizenden banen verdwijnen. Vakbond FNV zegt dat er dit weekend meer acties volgen. Mensen uit Nederland en een aantal andere landen hoeven vanaf 6 juli waarschijnlijk niet meer twee weken in quarantaine als ze het Verenigd Koninkrijk binnenkomen. Volgens de BBC wordt er de komende week een lijst gemaakt... met landen die volgens de Britten een laag coronarisico hebben. Ook onder meer Italië en Duitsland zouden erop staan. Bij de bestrijding van de rellen op Curaçao worden ook Nederlandse militairen ingezet die op het eiland zijn gelegerd. Verder krijgen de lokale politie steun van de korpsen van Aruba en Bonaire. Sinds woensdag is het onrustig toen een protest tegen de regering van Curaçao uitliep op plunderingen en brandstichtingen. Er zijn tientallen mensen opgepakt. Het zouden vooral bendeleden zijn. In delen van Brabant en Zuid-Holland was gisteravond wateroverlast door noodweer. Zo liepen straten onder in Dordrecht, Zwijndrecht en Rijen. In het ziekenhuis in Tilburg stond het water op de begane grond en in een kelder... maar de zorg kwam niet in gevaar. Tussen Rijen en Tilburg reden een groot deel van de avond geen treinen... door een omgevallen boom op het spoor.